9 uur. Marnik Sampersen met het NOS-journaal. Een jongetje van vier dat vanmiddag in Aalsmeer in het water terecht kwam, is overleden. Het kind was in een binnenspeeltuin en werd als vermist opgegeven. Er werd met man en macht naar hem gezocht. Uiteindelijk bleek dat het kind naar buiten was gelopen en in het water was beland. Het jongetje werd nog uit het water gehaald en gereanimeerd, maar hij overleed later. De politie heeft een onderzoek ingesteld. De Libanese premier Hariri heeft ingestemd met hervormingen om de economische crisis te bestrijden. Volgens de maatregelen wordt onder meer het geld voor ambtenaren salarissen gehalveerd. Vandaag gingen honderdduizenden mensen de straat op om te protesteren tegen de regering. Er wordt al dagen gedemonstreerd in Libanon. De betogingen begonnen toen de regering nieuwe belastingen aankondigde. De meeste demonstraties zijn vreedzaam verlopen. Koerdische strijders hebben zich teruggetrokken uit de Noord-Syrische stad Ras al Ain. De stad is belangrijk vanwege de ligging, op een kruispunt van wegen en vlak bij de Turkse grens. Door het vertrek van de Koerdische strijders wordt het voor Turkije makkelijker om, in de, rest, om de rest van de grensstrook in te nemen. De terugtrekking houdt verband met de afspraak over een gevechtspauze... die donderdag werd afgekondigd door Turkije en de VS. In ruil voor het bestand moeten de Koerdische strijders zich uit de grensstrook terugtrekken. In de eredivisie heeft Feyenoord gelijk gespeeld tegen Heracles. Thuis in Rotterdam werd het 1-1. Door het gelijkspel staat Feyenoord tiende in de eredivisie, één plaats onder Heracles. FC Emmen won met 2-1 van Fortuna Sittard en PEC Zwolle was met 3-1 te sterk voor ADO Den Haag. FC Groningen won met 2-0 van Sparta.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 left the last time You never gave me a chance to tell you how I felt So now you check this out You know I've heard that line a million times before And I really don't want to hear it from you anymore Because I made up my mind To find me someone new Who will appreciate my love A whole lot more than you Cause you don't know Why did you have to come back? You Me Tonight. We mogen alweer los vandaag eh, om je klaar te maken voor de afterparty van het Amsterdam Dance Event. Want de afgelopen dagen kon je nagenoeg non-stop in Amsterdam wel bij één of ander feest aansluiten. Want er waren maar liefst 140 locaties, duizend verschillende evenementen en zo'n 2500 artiesten. Dus zeg maar voor ieder wat wils de klok rond. De aankomende herfstvakantie is wellicht voor velen een zegen, want sommigen zullen de afgelopen dagen weinig uren slaap hebben gehad. De laatste uren van het Amsterdam Dance Event en de laatste uren van dit Dance Radio Weekend zijn ingegaan. Het was een week, een weekend, een vol feest, avontuur, verrassende acts en ontmoetingen met gelijkgestemden op het gebied van dance music. Net zoals hier bij de Downtown Dance Show. Ik geef even de microfoon aan Dennis, want bass is what we want. Vroeger, maar dan op een nieuwe en mooiere manier. Back to the future. Dance zal ingrijpend veranderen dankzij technologie en een nieuwe generatie. If you know the truth, you'll you'll recognize the lies. Yeah! Turn You On. Met deze eendagsvlieg van MCB. Het was inderdaad een mooie productie van eh, de producer Amos Larkins. De second eh, met deze EP van deze jongens. Deze eendagsvlieg met It's Your Scratch, Oh Inspector, It's Your Turn. En deze die je nu net hoort, Bass is What We Want uit 1985. Hij was lekker bezig inderdaad in het jaar 1985, Amos Larkins. Want hij maakte inderdaad ook die mooie freestyle klassieker van Connie. De, misschien kennen wel, de Funky Little Beat. Hij werkte ook nog samen met de Gucci Crew, met Gucci Bass. Dat was 1985. Dat was een mooi jaar jongens, echt. Lekker hoor. Goedenavond, leuk dat je erbij bent. Hier bij de laatste dag van het weekend. En de laatste dag van het Amsterdam Dance Event. Hier bij de Downtown Dance Show op Dance Radio. En ook via ZFM. I know, I know. Heel veel lekkere platen tot 12 uur. Blijf erbij. Net zoals deze dame. Sherelle. I didn't mean to turn you on. inderdaad door de twee mannen Jimmy Jam en Terry Lewis. Eh, met een productie van deze dame, Sherelle Week Norton. Beter bekend als Sherelle. Ze bracht haar eerste LP uit Fragile in 1984. En daarvan hoorde je dit nummer I Didn't Mean To Turn You On. Maar dan inderdaad in de speciale remix eh, die ze uitbracht op Taboo Records. Want dit album moest natuurlijk gepromoot worden. Dus meerdere 12 inches gingen inderdaad richting de danceclubs. En deze was zo populair dat ze inderdaad ook eh, het script verkochten aan eh, Robert Palmer en Mariah Carey. Want die hebben ook deze uitvoering gezongen. Net met een andere twist. Maar dit is de original. Net zoals wij hier bij Dance Radio. Goedenavond. Heerlijke platen staan er weer. En het was een feest eh, trouwens deze week. Niet alleen bij het Amsterdam Dance Event, maar ook inderdaad in wat platenzaken. <laughs> Ik kwam deze plaat tegen. Weer zo'n pareltje. Ja, dat gebeurt niet vaak, maar af en toe loop je iets tegen het lijf. Ah, en dan is het heerlijk hoor. Ik wil een beetje delen deze plaat. Brenda Lee Eager. Dit is Watch My Body Talk. Dan nog nooit van deze dame gehoord, deze Brenda Lee Eager. Dus het was inderdaad zo'n plaatje van... Hé, hey, wacht eens even. Even een beetje beluisteren. Lekkere disco funk uit 1984. Watch My Body Talk. Een van haar laatste plaat inderdaad. Want ze was eh, meer actief in de jaren 70. Maar dit is er niet te min. Lekkere track. Afgelopen vrijdag luisterde ik even naar het programma van Frank van Leeuwen onderweg eh, naar ergens in de stad. Naar weer een van de feest. En toen hoorde ik deze plaat langskomen. Ik denk, hé, hey, wacht even. Voor zondag pakken we even de LP erbij van Maury Starr, Een van zijn mooiste LP's. Je hoort het op de achtergrond al. Wat vocoderwerk. Het is niet voor niks inderdaad. Eh, de broer van eh, Michael Johnson. Je kent hem wel voor de Johnson Crew. Maar Maury Starr komt er ook wat van in 1983. Ik vind 1983 alweer een beetje zo'n magisch jaar. Want er waren toen heel veel artiesten die inderdaad de electro scene instapten. De LP Spacey Lady is een heel mooi voorbeeld hiervan. Je gaat luisteren inderdaad naar Super Rock. Rock. Morris Star. Het is geen verrassing dat inderdaad de co-producer op deze plaat broer was. Michael Johnson van de Johnson Crew. Vandaar die lekkere spacey sounds. En inderdaad, als je goed luistert, hoor je het eh, viooltje van Noel Pointer. die ken je misschien weer van de hit, de direct hit. Die Noel Pointer bedoel ik. Speciaal verbreuking deze plaat. Ik weet niet of je het meent of dat je wil horen, maar fine. Sorry, Bobby. really sorry. monkey like vision. <laughs> Naturally ugly. <laughs> nou, speciaal voor deze plaat van Bobby Jimmy en de Critters. Dat was zijn eerste 12 inch uit 1984. Bobby Jimmy uit Los Angeles. En inderdaad, eh, twee van de Critters ken je misschien wel. De eerste is Egyptian Lover. En de tweede was die Arabian Prince. En dat waren natuurlijk twee pioniers in de electro. En Bobby Jimmy en de Critters maakten inderdaad wat, ja, zoals je het noemt in de categorie comedy electro. Heel aparte teksten, maar ook hele leuke persiflages eh, op eh, andere bestaande nummers. Dat deed Blowfly inderdaad ook, al en die ging een stapje verder. Deze is ook wel lekker hoor, Breuking. Leuk dat je deze platen kent joh, echt. Deze staan bij mij in de kast en er zijn niet veel mensen die dit soort platen kennen. Want uh, dat zijn hele kleine oplages. en toen de tijd was er ook niet echt een groot platform die dat draaide. In Amsterdam hadden we natuurlijk eh, Radio Disco Action, Satellite Empire in deze tijd. En dat hoor je weer terug hier bij de Downtown Dance Show. Ook deze plaat komt uit die tijd. Dit is Material. Don't lose control. En dat geldt ook voor jou. Don't lose control. Blijf erbij. Volledige controle tot 12 uur. Ook jij kan reageren op danceradio.xxx of danceradio.in. 1982. En toen was dit wel een beetje de underground electro-funk. Van Bill Laswell eh, op bas en keyboard Michael Beinhorn. Dat zou je misschien niks zeggen. Maar deze Material die deed heel veel productiewerk. Eh, voor onder andere Afrika Bambata, Herbie Hancock, Nona Hendrix. Hebben er eigenlijk voor gezorgd dat een beetje die electro-scene op gang kwam. Dit is hun bijdrage Don't Lose Control. Heerlijke electro, zoals je hier hoort bij de Downtown Dance Show op Dance Radio. Ik zou zeggen welkom op het langslopende danceplatform van de Nederlandse radio. Want sinds de jaren 80 zijn velen van ons bezig op de radio en in de clubs. Met de dancemuziek die we nu liefkozend oldschool noemen uit de tijd waarin er heel veel creativiteit en vernieuwing was. Mede ook door de introductie van de synthesizers, drumcomputers en sequencers die opkwamen. En dan is dit wel weer eens wat anders dan een stationspiano om op te pingelen. Dat moet menig mensen gedacht hebben afgelopen dinsdag. Want afgelopen dinsdag is speciaal voor het Amsterdam Dance Event... werelds grootste sequencer. Moeilijk woord. <laughs> sequencer neergezet in de eipassage van het Amsterdam Centraal. Een bakbeest van een apparaat dat drummachines en synthesizers en samplers aanstuurt. En dit was maar liefst een kast van 10 meter lang, 2 meter hoog met 427 knoppen. Afgelopen dinsdag eh, mochten de synthesizer prints Lego Welt en Modular Wizkid Colin Benders en de elektroveteraan Egyptian Lover hun kunst laten horen op het ah, kolossale kolossaal apparaat. Want man, man, man, wat was dat ding groot. En dat allemaal als opening van het Amsterdam Dance Event 2019. We are in Amsterdam and I'm on the world largest sequencer. And I'm Egyptian Lover and I'm here to rock this party. You were rock your world right. But I'm the best to ever nog in Amsterdam. Dus later in de week eh, alweer naar New York voor een eh, concert. Maar ik heb nog even kunnen strikken. Dus zo direct wat meer met die Egyptian Lover. Leuk interview nog. Dit was trouwens Egypt's Revenge. De megamix van het album Paramix uit 1993. Van echte de Electro Pioneer. De Godfather, zeg maar. We duiken even terug naar 1987. Lekker plaatje van Pokey Colt. Dit is Let Me Love You. Oh, you Loving, hugging and kissing through the night. me, baby. Giving me a loving that's making me feel right. I sent the whole world over, baby. Trying to find someone like you. And now I found your love, sweet lady. Giving you a loving that's deep down and true. Now I think the time has come when you hold me tight Plaats van Pokey Cold, Let Me Love You. Wat is dat toch met die artiesten, jongens? Hè? Maak ze zo'n heerlijke 12 inch en smachtend zit je te wachten op de volgende, maar er komt helemaal niks. Ik weet ook niet wat ze verder hebben gedaan. Onder de naam Pokey Cold helemaal niks meer uitgebracht in ieder geval. Misschien dat het is opgegaan in een andere band of... Maar gelukkig hebben we hem nog, deze 12 inch uit 1987 kijken op het forum. Breuking had ik al gezien inderdaad. Nou ja, het gaat wat beter dan verleden week, Breuking. Uh, verleden week zat er inderdaad een eh, storing in een van de schakelkasten. Van het internet gebeurde ergens in de wijk. Waardoor het eh, helemaal misliep afgelopen zondag. Dat is heel jammer. Ik zeg ook goedenavond, Cici. Vanavond niet meer de deur uit, houdt de show aan. Heel goed, heel goed. Ja, ik weet dat je de hele week door eh, tijdens het Amsterdam Dance Event eh, lekker bezig bent geweest. Ik zeg, ga die mug ook. Gezellig dat je erbij bent. En zie je wat we het horen van Ramel Z. Die hoor je ook op de achtergrond inderdaad. Ramel Z en K. Rob. in the corner and i morning, it every night and day. It's a pity, so invaded. People try to act gay. Everybody's turning crazy, so you better believe to do the right things. All soon you'll see. Life ain't no more joke, it's a serious thing. When you're dealing with the answers that you can't explain. New York City is a place of mysteries. Drug addicts, dope dealers taking over the street. mayor's always saying, why the hell do we pay for what? Well, they break the laws and get a couple of days. No sense trying to help, there's really no use. Think the world's messing up lactating that you are rocks trying to pop with no respect. Niggas waiting at the station for the big paycheck. Homeboys going vacant on Thursday night. Girls waiting in the house for Mr. Right. Kids going to school just to be a fool. Never wanna learn to work just to go to you. It's the funky beat, and it's the funky beat, and it's the funk, the funk, and it's the funky beat. Yeah. This is the mellow they call the rail bell. The rush, so with the rhythm that a shock is spell. When the shake up kick, the wakes you up in the morning. Gotta rake with the rhythm like a number one cronin. MC quick, just a. make gutter. Shot with the rhythm, I'm a number one undercover. Break it up, just shake it up, rodeo. Break it up, just shake it up, rodeo. I'm the melody down with the funky sound that can make you break with my diamond stud the Just so making you jump like a little bit of dive, like a rat, just so making you high. Rock on until the break of dawn. Just freak out, yeah, baby. Ain't on the train, just grooving like a stage all. just breaking up, yeah, yeah. Stage all, like a roller coaster ride, that can make you bump. Just grooving with the rhythm as you shake your rump. You got the a rock, rock, you don't stop. The baby, yo, you got it out, rock, you don't stop. Just hip hop today, damn dooby doo. Yeah, Scooby Doo, what you wanna do, crew? Just freak out, yeah, yeah, baby. Just freak up, yeah, yeah, baby. Drink it up, yeah, I don't mind, dear you this atmosphere like a gangster prankster. Number one banks got a much cash to make you that you. Rock on And see the break of dawn, break of dawn. Keep it on, keep it on. I know ZZ that can rock quick. I like an iconoclast, had your rhythm to the stick. Just a rock on like a finger lick. Finger popping, hop popping, don't stop on it, rock on the rock and you don't stop. That long fingernail at the end of my tip. Oh, my pinky cocaine, make it slip on my lip. Just make you freak when the patty it with slip. Rock a little pat to the dapper, making my hip. Shake, shake, rock, body rock, my hip on the hop. Like a RPM's my nose don't care about some rhythm that breaks. Because the music is down there when your body wants to shake. Gotta hip hop a little baby dog, get down. Let the rock, it just shock your tone, just break it up, shake it it up for your baby Cause the groove just rocks like a, a little shady Just shade it up, shade it up with the classes Or make it on with the serious passion Get the melody quick, yep, the melody sound Now to rock it quick with the number one crowd I can get up on the groove that make it shake down Cause the beat from the depths of hell make it get down Rock on to the beat Freak it on, freak it on with that kid Unique, just check it out, check, check I said I broke get to a Dustinville, yeah. And then I shot across top of hell. I went my tail, yeah, break it up, Cypress Hill. I shake it up with the writings on the wall. So get down, get down, just down, it up. I rock on, yeah, don't stop to jam it up. I rock on, yeah, don't stop. The beat boys, rock on, you don't stop. Freak it on, freak it on, break now, don't stop. From the depths of hell, rock well, Romeo, rock on to the beat. Yeah, candy shake, kitchen shake, rock it out. Sweet, Cause I'm a jam up, hip hop, I'm making the tip top. Shake on the break down the needle on the uh-huh. high. Grooving with the rhythm of the break of the sky. Rock deeper at the horse, drinking all oh, we brew. Never wanna go to school when that's a fact. So all of a sudden, you got left back. Now you're feeling real low it mighty hurt. And your fans are snapping on you like you're a jerk. Now things are hard and you're feeling depressed. And your mind can't function cause you can't pass the test. You're saying to yourself, what can I do? I can't go home, I might as well quit school. Jobs are hard to find, everybody knows. And you can't do crime cause you're on parole. No education is a big disgrace, and so you might as well work at the sanitation.